Pauw bevestigt dat de overvallers een Belgische en Franse achtergrond hebben. Tot nu toe zijn vier verdachten van de overval aangehouden. Twee raakten daarbij gewond. Een vijfde verdachte overleed. Twee anderen werden later aangehouden. De politie zoekt nog zeker twee andere voortvluchtige verdachten. Na elf dagen van geweld heeft het Israëlische Veiligheidskabinet besloten om akkoord te gaan met een staakt het vuren in de Gazastrook. Dat melden Israëlische media. De wapenstilstand moet over een uur ingaan. Ook Hamas is akkoord met het bestand, melden bronnen aan Israëlische en Arabische media. Het is de bedoeling dat Egypte bemiddelt tussen de partijen. In Ahoy in Rotterdam is de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival gehouden. Van de 17 landen hebben zich afgelopen avond, net als dinsdag, weer 10 landen geplaatst. Finland, San Marino, Zwitserland, Moldavië, Portugal, IJsland, Albanië, Servië, Bulgarije en Griekenland. Het liedje van dat laatste land wordt gezongen door de Utrechtse Stefania. De finale is zaterdag, dan treedt ook Jean-Guy Macroy op. Nederland was als winnaar van de vorige editie en organiserend land automatisch geplaatst. Ook vier landen die financieel veel bijdragen staan sowieso in de finale. FC Emmen is in de halve finales van de play-offs... na het nemen van strafschoppen tegen NAC Breda uitgeschakeld. De club is daarmee ook gedegradeerd. Na reguliere speeltijd stond het 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord. De finale zondag wordt daarmee een ouderwetse nek-nak.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 You didn't see the signs, so blinded by the lights You lost where you came from We're not so different We grew up wanting more But I found it easy cause I left my morals at the door You took an honest heart and watched it fall apart You lost before you started heart days of young, better run for cover.